en bijna iedereen gaf aan dat er een onveilige sfeer heerst op de werkvloer. In Parijs protesteren vandaag honderden boeren tegen het slechte boerenklimaat in Frankrijk. Sinds vanochtend vroeg zijn boeren met trekkers onderweg naar de Franse hoofdstad om alle toegangswegen te blokkeren. Volgens de boeren krijgen ze steeds minder geld voor hun producten. Een op de drie boeren moet rondkomen van een inkomen dat 350 euro per maand of lager is. De moeder van een van de terreurverdachten uit Soetermeer... kan niet geloven dat haar zoon een jihadistische aanslag beraamde... zoals het OM stelt. Ze zegt dat haar zoon wel gelovig is... maar dat hij niet in de extreme hoek zit. Eergisteren pakte de politie twee mannen op uit Soetermeer. Ze zouden plannen hebben voor een jihadistische aanslag eind dit jaar... ergens in Nederland met bomvesten of autobommen. Door fraude met geurhondenproeven bij de politie... zijn veel meer strafzaken beïnvloed dan tot dusver werd aangenomen. Volgens de Volkskrant zijn tussen midden jaren 80 en 2006... vele honderden verdachten ten onrechte door een hond als dader aangewezen. We zijn langer en zwaarder geworden de afgelopen decennia. De gemiddelde Nederlandse man is nu 1,81 meter. Vrouwen zijn gemiddeld 1,67 meter. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mannen sinds 1981... bijna 3,8 centimeter zijn gegroeid. Vrouwen zo'n anderhalve centimeter. Bij mannen ligt het gemiddelde gewicht nu rond de 85 kilo, bij vrouwen rond de 72. De interimregering in Bolivia gaat voor het eerst in 11 jaar weer een ambassadeur in de VS aanstellen. Dat is een breuk met het beleid van ex-president Morales.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 Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 10 uur bij je. Met de lekkerste muziek hier bij ZFM in de ochtend. Rita, Camilla, Cabello en Shawn Mendes hier bij ZFM. En eh, mocht je nou naar Schiphol willen, kijk even op de NS-app. Er schijnt een storing te zijn tussen Sloterdijk en Schiphol. En er rijden minder treinen. Het duurt waarschijnlijk tot kwart over negen. Maar eh, check het even als je naar Schiphol moet. De volgende plaat is voor iedereen die nog mag blijven liggen. Tony Braxton. that lekker wakker worden of niet? Tony Braxton hier bij ZFM, waar het bijna kwart over negen is. Wat? Kwart over acht. Het is nog donker buiten. Ik ben veel te vroeg. En wij gaan door met Giorgio Moroder. Held uit de jaren negentig. Een van de eerste die met de synthesizer werkte. En hij doet het nog steeds. Hij treedt nog steeds op. Hij is ver in de zeventig. En deze plaat heeft hij een paar jaar geleden gemaakt met Kylie Minogue. Right here. George Moroder samen met Kylie Minogue hier bij ZFM in de ochtend. Ja, en dan is het bijna kerst. Als ik hier het raam krijg in de tolweg, onze overburen hebben al de lampjes buiten staan. En morgen begint de Bekenstein Castle Christmas Fair. ZFM geeft kaartjes weg en ik mag vandaag voor het laatst ook kaartjes weggeven. En weet je wat, ik geef er meteen vijf weg. Vijf kaarten van 16 euro kun je hier krijgen bij ZFM, maar dan moet je ze ophalen. Voor tien uur moet je hier als eerste zijn en dan krijg je van mij Vijf kaarten voor de Christmas Fair in Bekenstein. to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Do I? And I chase you through the meadow. Do I? Do I? Without you, I die. It's never safe. Langzaam wordt het licht buiten. Het regent, het is koud, het is 10 graden. Maar het gaat door een uur of uur, 11 door. En dan vanaf... Eh, ja, dan wordt het even droog. En dan vanaf drie uur begint het weer. Drukke ochtendspits door de regen. En inderdaad, er is nog steeds minder treinen tussen Sloterdijk en Schiphol door die storing. Kwart over negen is het uh, voorbij, meldt AT5. Dus eh, even afwachten en anders check je even de OV-app. Wij gaan door met de Doors en ik ga hem helemaal draaien. De volle 7 minuten. Riders on the Storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Like a dog without a bone and actor out alone Riders on the storm There's a killer bij ZFM waar het bijna half negen is. En eh, ik heb je net die kaarten aangeboden. Ik heb er vijf hier in de studio liggen. Roy van Buring is er ook, die bewaakt ze nog steeds. Maar je kunt ze persoonlijk van hem krijgen. Als je hier naar de Tolweg komt voor tien uur als eerste krijg je vijf kaarten voor de Castle morgen. Gaan wij door met Stevie Wonder hier bij ZFM. You like lekkere oude Motown-plaat van Stevie Wonder. Hier bij ZFM waar het 2 over half 9 is. we gaan even gas geven. Hier is Bruno Mars. Drop top Porsche, rollie on my wrist. Diamonds up and down my chain. Cardi B's straight Atlanta can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. Is my big bronze boogie got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys cook. cook. We're from dollar bills, and I be popping rubber bands. You know saying? Tell me while I do my money dance like. Hey. Flexing on the gram like. Hey. Hit that little John, okay. Okay. okay. okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. All night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show. Ja, Bruno Mars. En dan neem ik je terug naar 1989. En er was er toen één zo'n man, daar had iedereen het over. Je hoort hem al op de achtergrond. Paolo Conte. Hier is hij. Met een eh, live opname. Zuid-Amerika. Campa decentemente e intanto spero di essere prossimamente l'uomo che è venuto da lontano alla genialità di uno schiaffino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane. Sud America, Sud America, Sud America. Sud America, Sud America, Sud America. E i ballerini aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. ancestrali gesti tropicali. Un arco dal sereno al fortunato. Per dirti quanto è grande la questione tra il danneggiato e l'assicurazione. Si arrende il vento ai suoi capelli spessi il Dio ti dice che sta lì a due passi. Ma mentre va indicando l'alto piano, le labbra fanno il verso all'aeroplano. Ah, Sud America, Sud America, Sud America. Ah, Sud America, Sud America, Sud America. ballerini aspettano su una gamba. L'ultima carità di un'altra Paolo e Conte. Met een opname uit 1989. En we blijven even lekker rustig hier in de ochtend. We gaan gewoon door met Gregory Porter. leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion But I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me do do dum dum dum dum we're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind, you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Bottom, boom, boom, phantom, phantom, phantom, boom, boom, phantom, phantom. Fadon, badon, ba bom, bom, Fadon, Fadon, fadon, fadon, pom, pom, Buiten 10 graden op de ZFM-thermometer.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 get our love. helemaal tot het eind. Radar Love. Golden Earring hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. Nog 8 minuten. En wij gaan door met Juju, de Deutsche Schallplatte. Weißt du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und das Meersalz hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden dann klar, ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft, mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen, guck mir zu, ich fülle ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich, diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört, steige wieder in den Turbus und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass müssen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick. Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling. Und ich warte auf ein Signal, nur noch ein letztes Mal, doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Denk an dich. Denk an Wie kann man jemand so krass wissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Eh, missen En wij gaan door met George Michael. Laatste plaats voor 9 uur. Dit is de nieuwe. En dat blijft raar om te zeggen. Een nieuwe van George Michael. jokes he could tell blue. My was a joker. Yes, she was a hippie, and I guess she was tripping. as a hand to my wife. I saw the children as the things to play. I to dropped a pill and a drink. I know how low it can sink. My heart, my heart is better than I'm not to fight in my life. For raise a hand to my wife. I saw my children as the things to play. I to dropped the pill and the drink. I know That's looking for a different space. Dreaming of a sunnier day, oh, that never came. How could it happen, been? Well, the present is the past. De nieuwe George Michael. Raar, nieuwe. Enfin, dit was hem. Ehm, nog één minuutje en dan is het negen uur. En tot die tijd eh, Muziekje tot die tijd. En dan ben ik om 9 uur weer bij je terug met een dance classic zoals altijd. Dit keer de Brooklyn Bronx en Queens Band. En daarna maak ik nog een lekker tweede uur.